Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het oosten van het land staken chauffeurs, conducteurs en machinisten van Arriva en Keolis. Daardoor is het lastig om daar een regionale bus of trein te pakken. In onder meer Arnhem, Doetinchem of Tiel. De stakers willen meer loon en minder werkdruk. Vorige maand legden de vervoerders hun werk ook neer. Toen was dat in het noorden van het land. En er is meer busnieuws. In Utrecht is namelijk een grote brand bij een stalling. Veertien bussen zijn helemaal uitgefikt. Het vervoerbedrijf zegt dat de dienstregeling vandaag een zooitje zal zijn in Utrecht. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. Gert-Jan Segers kan zijn LinkedIn gaan bijwerken. Hij stopt als Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie. Hij zat tien jaar in de Kamer en zegt in een mail aan de leden dat het een zware baan is die veel van je vraagt. Verslaggever Wilco Boom. En daarnaast neemt hij het ook, noemt hij het ook gewoon heilzaam om na een zeker aantal jaren plaats te maken voor een ander. Bij leiderschap hoort ook het inzicht dat de rol tijdelijk is. We zijn allemaal vervangbare krabbelaars en godswerk is altijd teamwerk, aldus Segers. Hij wordt opgevolgd door de nummer 2, Mirjam Bikkers. Het is voor het eerst dat de partij een vrouwelijke leider krijgt. De Amerikaanse zangeres Lisa Marie Presley is overleden. De dochter van de king of rock'n'roll Elvis is 54 geworden. Ze is waarschijnlijk overleden aan een hartstilstand. En een feestje in het stadion van FC Groningen. Niet voor de Groningers zelf, maar voor amateurclub Spakenburg. Die wonnen namelijk van de profs. Werd nog even spannend toen het op een gegeven moment 3-2 stond. Het eindsignaal kon bij deze commentator niet snel genoeg komen. Het is afgelopen! Het is afgelopen! Spakenburg wint in Groningen in de Euroborg met 3-2 van FC Groningen. En gaat naar de derde ronde van de KVB-beker. En in die volgende ronde van de beker zijn ook Go Ahead Eagles, Katwijk, FC Utrecht en Feyenoord te vinden. Die wonnen gisteravond ook allemaal hun wedstrijd. En het weer nog af en toe wolken en een bui. Maar er zijn ook opklaringen met wat zon. Vooral vanochtend kan het nog flink waaien. Maar dat wordt later vandaag wat minder. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 het Koenplein richting knooppunt Amstel bij Buitenveldert.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 ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stapt uit de politiek. Hij stopt als Tweede Kamerlid en als partijleider. In een brief aan zijn achterban schrijft Zegers dat het na tien jaar mooi is geweest. De zangeres Lisa Marie Presley, de enige dochter van Elvis Presley, is overleden. Haar moeder Priscilla heeft dat bekendgemaakt. Lisa Marie was 54 jaar. Het weer, wolken, zon, een aantal buien, de meeste in het noorden. Er staat ook vrij veel wind, met in het noordwesten aan de kust kans op zware windstoten.